Ik was nog te jong toen mijn ouders verloor. Toen kwamen er dagen van lijden. En oom nam me mee van het land naar de stad. De stad die me nooit kon verblijden. Doch eenmaal per week was ik smiddags vrij af. Dan snelde ik altijd naar buiten. Daar was ik gelukkig, ik dacht aan geen stad. Ik hoorde de vogels weer fluiten. Ik hou van de molens, ik hou van de vliet. De geur van de bloemen, de vogels Ah, Ach, vader, ach, moeder, waarom ging u heen? De jongen die is nu altijd zo alleen. Ik mis u en het land waar mijn wieg heeft gestaan uw kind was zo graag met u medegegaan. Zo trok ik getrouw naar het land aan de vliet, tot ik daar een bloempje zag bloeien. Een lieftallige meisje, onschuldig en rein, al slechts op het land kunnen groeien. Die bloem trok mij aan deze bloem van het land, met blozende kleur op haar wangen. Die bloem te bezitten en samen hand in hand, zong ik dan mijn lied vol verlangen. Daar ging bij de molen aan het water ter vliet, zong ik met de vogels te samen een lied. Een liedje van vreugde, ik kende geen smaar. Die bloem bracht weer rust in mijn droef gestemd Want de maanden daarna werd de dorpsklok geluid. En stralend van vreugde werd dat bloempje mijn bruid. Toen bracht ik die bloem pas geplukt van het land. Naar de stad waar ook zij niet kon leven. Daar is ze gaan kwijnen, ze miste de zon de zon die op het land was gebleven. Ik bracht haar terug naar het land aan de vlieg en stervende starend naar buiten. Heeft zij mij gekust en bedankt dat ik haar daar buiten haar ogen liet sluiten. Nog draaiende molens, nog stroomt in de vlieg. Nog zingen de vogels een vogelenlied. Een liedje verwijt mij, dat is voor je straf. Die bloem hoorde hier, die je brengt naar het graf. De dorpsklokken luiden, het bloempje verdwijnt. En geen straalde zon, die voor ons nooit meer schijnt.